Orkaan Yasi is uitgegroeid tot een categorie 5-storm, de hoogste klassificatie die er is. De verwachting is dat Yasi aan het begin van de middag Nederlandse tijd de noordoostkust van Australië bereikt. De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de storm levensgevaarlijk is. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit de kustplaatsen van de deelstaat Queensland. Deze regio werd eerder al getroffen door zware overstromingen. Deskundigen zijn bang dat deze orkaan zelfs huizen zal vernietigen die bekend staan als orkaanbestendig. De bouwkundige eisen zijn in Australië aangescherpt nadat een orkaan in de jaren 70 een groot deel van de stad Darwin vernielde. In het oosten en met name het zuidoosten van het land kan het nog steeds glad zijn. Gisteren raadde Rijkswaterstaat automobilisten aan om ten oosten van de lijn Eindhoven-Groningen niet de weg op te gaan. Daar werd het op sommige plaatsen spekglad door ijzel en opvriezing van natte weggedeelten. In Twente, aan de Duitse grens bij Arnhem en in Limburg waren meer dan 100 ongelukken. Meestal leidde dat alleen tot blikschade. In Gelderland en Limburg vielen veel buslijnen uit omdat het te glad was om nog de weg op te gaan. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk betrokken was bij het ongeluk zaterdagavond in Noordwijk. Hun auto reed toen een huis aan de Duindamseweg binnen. Een man van 78, de bewoner van het huis, kwam daarbij om het leven. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De inzittenden van de auto sloegen direct op de vlucht. De politie heeft eh, gisteravond een man van 38 opgepakt. De politie wil niet zeggen of hij mogelijk de bestuurder was van de auto. Het weer, het is nevelig of mistig, minima tussen min 1 in het zuidoosten en plus 3 in het noordwesten.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 Hey, nobody wanna go. Ain't nobody wanna try. I'm singing Wello from Wello. It's me and you Oh wallow.